Dekker vindt het nu tijd voor iets anders, al weet hij nog niet wat. De overleden Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. Hij kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn vreedzame strijd tegen de apartheid. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan het regime van de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59. Het onderzoek tegen hem loopt al jaren. Hij woont buiten Frankrijk, maar waar is onbekend. Hij werd opgepakt toen hij op vakantie was in Zuid-Frankrijk en zit nu vast in Parijs. In Amerika is advocaat Sarah Weddington overleden. Ze is bekend van de abortuszaak Roe versus Wade... waarmee abortus in 1973 onder voorwaarden legaal werd in de VS. De zaak geldt nog steeds als belangrijkste jurisprudentie in Amerika over abortus. Al kan een zaak van de staat Mississippi die nu speelt daaraan een einde maken. Sarah Weddington was 76 jaar. Het draaien van A Wider Shade of Pale van Procol Harum op vele radiozenders tegelijk was het radiomoment van het jaar. Dat heeft de jury van het radioprogramma De Perstribune gisteravond bekendgemaakt. Het nummer werd gedraaid als eerbetoon aan Peter R. de Vries op de dag van zijn uitvaart. De jury noemt het een mooie, verbindende actie. Het weer. In de noordoostelijke helft van het land kan het nog glad zijn door ijzel. Voor de provincies Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe en Groningen geldt de komende uren nog code geel. Verder een overwegend bewolkte dag met mogelijk een spat regen en het wordt 4 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam Buitenveldert 3 kilometer file.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 Sander Dekker keert niet terug in het nieuwe kabinet, zegt hij in De Telegraaf. Hij vindt het tijd voor wat anders. De VVD'er is nu nog minister voor rechtsbescherming. De Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu wordt op 1 januari begraven. De dag daarvoor kan het publiek afscheid van hem nemen in de St. George-kathedraal in Kaapstad, waar hij wordt opgebaard. Tutu overleed gisteren op 90-jarige leeftijd. In Frankrijk is een man gearresteerd die materialen voor chemische wapens zou hebben geleverd aan de Syrische dictator Assad. Het zou gaan om een Frans-Syrische man van 59.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 We weten dat sprook zij aan. grootste op ZFM. All I want for Christmas is something you won't give. Though if you did, I'd cherish it as long as I live. You failed me on my birthday denying me the only thing I wish was mine.